While my mind is leaving, talk, talk is cheap. Give me a word you can. on the other, always thinking something more. It's just around the corner. Talk, talk is cheap. Give me a word you can keep. You can keep.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 En dat wordt vanmiddag herdacht met onder andere een stille tocht over het kampterrein en een bloemlegging bij het Nationaal Monument Westerbork. Daar is ook minister Klink bij aanwezig. Hij zal namens de Nederlandse regering excuses aanbieden aan Selma Wijnberg. Zij overleefde vernietigingskamp Sobibor en kreeg eh, daarna problemen met de Nederlandse overheid. Die wilde haar uitzetten omdat ze door haar huwelijk met een Pool niet meer als Nederlandse werd beschouwd. Wijnberg emigreerde uiteindelijk naar Amerika. De NOS zendt de herdenking vanmiddag live uit op Nederland 1. Steeds minder mensen maken bezwaar tegen de WOZ-waarde van hun huis. Slechts 2% zal dit jaar een protestbrief naar de gemeente sturen. Dat verwacht het adviesbureau Torbekke, dat samen met gemeenten het aantal bezwaren in kaart brengt. In 2000 tekenden nog 8% van de huizenbezitters protest aan. De WOZ-waarde bepaalt onder meer de hoogte van lokale lasten en is ook van invloed op de inkomstenbelasting. Volgens het adviesbureau neemt het aantal bezwaarschriften onder meer af, doordat de gemeente tegenwoordig de WOZ-waarde jaarlijks vaststelt en niet meer eens in de vier jaar. Van alle mensen die bezwaar maken krijgt ongeveer de helft gelijk. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft toch beelden uitgezonden van de kindermoordenaar Koos H. Vrijdag had de rechter hem dat verboden op straffen van 15.000 euro per overtreding. Met een verborgen camera is gefilmd in de TBS-kliniek in Vught waar H. zit. Hij heeft nooit een volledige bekentenis afgelegd, maar in de uitzending vertelt hij gedetailleerd over de moord op drie meisjes. SBS en producent Endemol zeggen dat ze de